Vijf uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. De meerderheid van fipronil in eieren aanpakt... toont volgens Pieter van Vollehoven aan dat de instantie er een potje van maakt. Van Vollehoven is nu voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid. Hij zegt in het AD dat hij vindt dat de NVWA de codes had moeten publiceren... van alle 180 pluimveebedrijven die voorkwamen in de administratie van het bedrijf Chickfriend. Dat is het bedrijf dat werkte met de antiluizenmiddelen luizenmiddelen fipronil. Nu heeft de NVWA alleen de codes gedeeld van bedrijven waarvan waarvan vaststaat dat de eieren besmet zijn. De Braziliaanse parlement blokkeert het corruptieonderzoek naar president Michel Temer. Daardoor kan hij voorlopig niet worden vervolgd en kan hij aanblijven als president. De Braziliaanse justitie mocht het onderzoek alleen doorzetten als twee derde van de parlementariërs dat zou steunen. En dat is niet gebeurd. Temer werd in juni aangeklaagd voor corruptie en witwassen. Hij zou zich voor ruim 10 miljoen euro hebben laten omkopen door een groot vleesverwerkingsbedrijf. Het plegen van euthanasie wordt steeds gangbaarder. Dat schrijven drie Nederlandse wetenschappers in een Amerikaans vakblad. Ze hebben euthanasie bestudeerd over een periode van 25 jaar. Daaruit blijkt dat in 1990 ruim 1,5% van de patiënten door euthanasie omkwam. In 2015 was dat 4,5%. Euthanasie is in 2002 gelegaliseerd in Nederland. Daarvoor werd ook al euthanasie gepleegd, maar toen was het nog niet bij wet geregeld. Ongeveer de helft van alle aanvragen voor euthanasie wordt toegekend. De meeste patiënten die euthanasie hebben laten plegen waren ernstig ziek. Een huisarts in Londen wordt verdacht van 118 zedendelicten. Dat heeft de Britse politie bekendgemaakt. Het gaat om 65 verkrachtingen en 53 aanrandingen. Een van de slachtoffers is een kind jonger dan 13 jaar. Het weer dan nog. Lokaal valt er nog een enkele bui.